1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De CIA zegt dat er een aanslag van Al-Qaeda is vereideld. Op de eerste verjaardag van de dood van Osama Bin Laden op 2 mei... wilde Al-Qaeda een aanslag plegen op een Amerikaans vliegtuig. De terreurorganisatie had daarvoor een verbeterde versie ontwikkeld van de onderbroekbom. Met zo'n bom werd op eerste kerstdag 2009 een mislukte aanslag gepleegd op een vlucht van Amsterdam naar Detroit. Volgens de Amerikaanse autoriteiten wilde deze keer een man uit Jemen de bom laten ontploffen aan boord van een vliegtuig dat naar de VS vloog. De bom was al klaar, maar de man had nog geen vlucht uitgekozen. Het is niet bekend wat er met de verdachte is gebeurd. De FBI onderzoekt nu hoe de bom aan boord van een vliegtuig gesmokkeld had kunnen worden en hoe groot de schade van een ontploffing zou zijn geweest. Oliemaatschappij Shell heeft te kampen met twee nieuwe lekken in de oliepijpleidingen in het zuiden van Nigeria. De afgelopen dagen had het Brits-Nederlandse bedrijf ook al last van lekken die het gevolg zijn van diefstal van olie. Die lekken waren net gerepareerd. De aanvoer van de olie loopt nu tijdelijk via andere leidingen. Oliediefstal wordt voor Shell een steeds groter probleem in Nigeria. Volgens het olieconcern worden er in het Afrikaanse land dagelijks zo'n 150.000 vaten olie gestolen. Het tv-programma Zomergasten wordt dit jaar gepresenteerd door de Belg Jan Leijers. Dat is bekendgemaakt in De Wereld Draait Door. Leijers presenteerde voor de VRT interview- en reisprogramma's... zoals De Weg naar Mekka en De Weg naar het Avondland... die ook door de VPRO werden uitgezonden. Verder is hij schrijver en filosoof. Hij werd bekend in de jaren 80 als zanger en gitarist in de band Soul Sister. Het is voor het eerst dat Zomergasten wordt gepresenteerd door een Vlaming. Het weer, vannacht in het westen wat regen, minimaal tussen 6 en 10 graden. Ook morgenochtend nog wat lichte regen in het westen. In het oosten eerst nog wat zon. Smiddags in het hele land buien. Het wordt dan 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Mieke van der Wij. Welkom terug bij Casa Luna. Wij zitten hier nog wat na te praten in het Amstelhotel in Amsterdam... waar vanavond de Libris Literatuurprijs 2012 is uitgereikt... Over die winnende roman hebben we net uitgebreid gesproken. En zoals ieder jaar gaan we in dit tweede uur van Casaluna... luisteren naar de favoriete muziek van de genomineerde auteurs. We hebben ze afgelopen week gebeld om hun muziekkeus zelf even toe te lichten. Auteur Jeroen Brouwers ontbreekt in dit verhaal. Die was niet in staat om mee te werken vanwege zijn gezondheid. We draaien dus de keus van Jan van Mersbergen... AFTH van der Heijden, Mikkel Bulnes... Ivo Victoria en Jan van Looy. We beginnen natuurlijk met de muziek van De Winnaar. Maar voordat hij zijn keuze toelicht, staan we nog even stil bij zijn boek Tonio. Op eerste Pinksterdag 2010 wordt Tonio, het enige kind van AFTH van der Heijden en Mirjam Rotenstrijg, geschept door een auto. Hij overlijdt aan zijn verwondingen, 21 jaar oud. AFT van der Heijden doet het enige waar hij op dat moment toe in staat is. Schrijven. Hij reconstrueert het ongeluk, vraagt zich wanhopig af waarom... en haalt herinneringen terug van vroeger. Met dit monument voor Tonio creëert hij een nieuw genre... dat hij requiemroman noemt. Ook in zijn muziekkeuze heeft hij zich laten leiden door herinneringen... aan zijn veel te jong gestorven zoon. Het Dies Irae van Mozart. Ja, dat is voor mij het mooiste requiem dat ooit geschreven is. En ik heb altijd geprobeerd om het model van een muzikaal requiem... om me daardoor te laten inspireren. Maar wat dat betreft liggen literatuur en, en, en muziek zo ver uit elkaar. Dat is me nooit gelukt. Maar bij Mozart hoef ik me dat allemaal niet af te vragen. Als ik het Dies Irae hoor, dan, eh, dan is Tonio daar. die ik met Tonio had... toen vertelde hij me dat hij een hele cd met nummers van Dr. Anders P. had beluisterd. Dat leek me nou niet eh, zijn meest favoriete muziek... maar nou ja, de humor en het archaïs taalgebruik... dat was aan hem zeer besteed. En ik nam me ook voor, want ik wist geloof ik toen al... dat het verzameld werk van Dr. Anders P uitgegeven zou worden in een grote cd-box. Dat is onlangs pas gebeurd. Ik nam het toen voor om hem die cd-box te geven. Nou ja, dat, dat zat er dus niet in. Maar ik wilde graag in dit programma de dodenrit ten gehoor brengen. Omdat ik weet dat dat van Dr. Hans B. een van de favoriete nummers van Tonio was. rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of dertig, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen levens zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin. Dondergedaanten zijn bijzonder vlug Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en kwaadaardig bovendien. Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moeder in door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine honderd verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotter valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daardoor raken wij die troep voorlopig even kwijt. Zo jaren wij maar voort als in een gruwelijke droom. Ajo, ajo, ajo, al in die hoge klapperboom. Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 werst en in Den Haag, daar woont een graaf. zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op, nog in part belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruid de kiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar twintig vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg. Trojka hier, trojka daar. Ja, je zit er veel dit jaar. Trojka hier, trojka daar. Overal zit paardenhaar. Trojka hier, trojka daar. Steeds uitvoer het leverbaar. Trojka hier, trojka daar. Zachtjes stort de samovar. Trojka hier, trojka daar. Met een handgebaar. Trojka hier, trojka daar. Doe het zelf met naald en schaar. Trojka hier, trojka daar. Is dat nu niet wonderbaar? Trojka hier, trojka daar. Twee om en één tartaar. Trojka hier, liefdadigheidsbazaar. Hulde aan het gouden paard. Trojka hier, trojka staat gedaard, Moeder is de koffie klaar. Kijk, daar loopt een adelaar. Is hier ook een abattoir. Trojka hier, trojka daar. Basgitaar en klapsigaar. Flink gebouwde weduwnaar. Leef onze goede tijd! Dat was Dode Rit van Dr. Anders Gekozen door AFTH van der Heijden. En dan nu Jan van Mersbergen met Naar de overkant van de nacht. In Naar de overkant van de nacht worden we ondergedompeld... in een uitzinnige carnavalsnacht in de stad Venlo. Tijdens Vaste lavend, zoals het gebeuren heet... zitten we vastgeklonken in het hoofd van Ralf... Opgetuigd als een veerman weet hij maar al te goed dat hij totaal los zal gaan. Voor Ralf is de carnavalsnacht een enerverende zoektocht naar zichzelf... en tegelijkertijd ook een vluchtroute... waarin hij na 24 uur een totaal ander mens is geworden. Ik heb langzamerhand ontdekt dat mijn persoonlijke verhaal toch wel erg verweven was met het boek. Alles is in het boek wel fictie geworden... Maar er zijn toch ook wel erg veel overeenkomsten die later veel sterker zijn geworden. Dus, en de noodzaak was meer dat ik op een gegeven moment een, een, besef had van hoe ik in mijn eigen leven stond en hoe ik ten opzichte van anderen stond en van mijn kinderen en van mijn eh, vriendin van die tijd. Inmiddels is ze mijn ex. Dus er is een heleboel veranderd op die vlakken. Het boek gaat toch over iemand die op een andere manier in het leven komt te staan. En dat is wel vergelijkbaar. Maar ik denk, als ik dat van tevoren had geweten... dan had ik dit boek weer niet kunnen maken. Want dan was de noodzaak weer te veel bewust geweest. U hoorde Jan van Mesbergen over de noodzaak van Naar de overkant van de nacht. En welke muziek koos hij voor u uit? Dit eerste liedje, dat heet Kopenhagen. is van Lucina Williams. En eh, ik, heb haar ooit eens zien spelen in Paradiso. En toen was het heel slecht. Toen was ze volgens mij heel erg bezopen. Eh, eh, ze kreeg heel droevig nieuws. En, en daar gaat eigenlijk die hele plaat over. gaat over een vriend van haar die zelfmoord heeft gepleegd. En ze is daar echt ontzettend kwaad over dat die jongen eruit gestapt is. En dat zij met dat verlies zit. En ze hoort dat nieuws van het verlies hoort ze in Kopenhagen terwijl het sneeuwt. Serena Williams. Kopenhagen. Oh ja, dit, dit, nummer dat is een, eh, het afscheidsnummer wat in Venlo tijdens de vaste lavert op de dinsdag eh, gespeeld wordt op de markt. Er staan heel veel mensen bij. Het is boerenbruiloft uh, eh, geweest. En eigenlijk is het een afscheidsnummer wat, het hele, wat de hele opbouw naar carnaval toe ook meeneemt. ik heb weken gewacht, ik heb weken gespaard. En het wordt meestal gezongen a cappella door één man alleen een microfoon en die staat op een podium. En eh, als je dan zo langzaamaan om je heen kijkt op dat moment, dan zie je dat heel veel mensen echt de tranen in hun ogen hebben. Ze zijn emotioneel nogal, wat eh, nogal eh, labiel na een paar dagen feest vieren, maar het is ook, zijn ook echt oprecht verdrietig dat het feest weer voorbij is en dat er dan in de dagen daarna weer gewoon gewerkt moet gaan worden. gespaard. Ik heb weken de leedjes gezongen. En nu is het u voor mijn tessen in leg En weg is de log, hoed mijn longen. Het laatste waar Signor van Frans Pollux. Helemaal passend bij Van Mesbergens naar de overkant van de nacht. We gaan verder met Ivo Victoria. Gelukkig zijn we machteloos. Op de achtergrond van de roman Gelukkig zijn we machteloos... wordt de sfeer verpest door een ruis die alleen vrouwen kunnen horen. De ruis werkt op de zenuwen, terwijl de sfeer in het Vlaamse provinciestadje... waar Ivo Victoria's roman zich afspeelt, toch al zo gespannen is. Er gaan verhalen dat telkens pubermeisjes verdwijnen... Heeft de ruis met de verdwijningen te maken? Ik denk dat de manier waarop wij met elkaar eh, omgaan... en waarop mensen naar de, de dingen eh, kijken in de wereld op dit moment... en zeker in Nederland... dat die heel krampachtig of dreigt te krampachtig en te angstig te worden. In die zin ben ik het eens met mijn hoofdpersonage Ome Lex... dat we af en toe wat meer afstand zouden moeten nemen tot de dingen... en wat beter zouden moeten nadenken voordat we iets zeggen of schrijven. En eigenlijk gaat het boek daarover, over de manier waarop wij elkaar bang maken. U hoorde Ivo Victoria over zijn roman Gelukkig zijn we machteloos. Zijn muziekkeuze? Eh, Willie Mason met het nummer Oxygen. Eh, Willie Mason is een Amerikaanse singer-songwriter. En ik citeer uit dit nummer in Gelukkig zijn we machteloos op pagina 88. I know the future looks dark, but it's there that the kids of today must carry the light. Een heel mooi hypnotiserend nummer dat mij geïnspireerd heeft bij het schrijven van het boek, kan ik wel zeggen. Ja. I be better than oxygen so you can breathe when you're drowning and weak in the knees. I wanna speak louder than riddling for all the children who think that they've got a disease. I wanna be cooler than TV for all the kids that are wondering what they're going to be. We can be Stronger than bombs if you're singing along and you know that you really believe we can be richer than industry as long as we know that there's things that we don't really need. We can speak louder than ignorance because we speak in silence every time our eyes meet. On and on and on it goes world, it just keeps spinning until I'm dizzy. Time to breathe. So close my eyes and start again anew. I wanna see through all the lies of society to the reality Happiness is at stake. I wanna hold up my head with dignity. Proud of a life where to give means more than to take. I wanna live beyond the modern mentality where paper is all that you're really taught to create. Do you remember the forgotten America? Justice, equality freedom to every race. Just need to get past all the lies and hypocrisy. Makeup and hair to the truth behind every face. Then look around to all the people you see. How many of them are happy and free? I know it sounds like a dream, but it's the only thing that can get me to sleep at night. I know it's hard to believe, but it's easy to see that something here isn't right. I know the future looks dark, but it's there that the kids of today must carry the light. On and on and on it goes. The world, it just keeps spinning. Until I'm dizzy, time to breathe so close my eyes and start again anew. If I'm afraid to catch a dream, I weave your baskets and I float them down the river stream. Each one I weave with words I speak. To carry love to your relief. I wanna be better than oxygen so you can breathe when you're drowning and weak in the knees. I wanna speak louder than riddling for other children who think that they've got a disease. I wanna be cooler than TV for all the kids that are wondering what they're going to be. We can be stronger than bombs if you're singing along and you know that you really believe we can be richer than industry. As long as we know that there's things that we don't really need, we can speak louder than ignorance, cause we speak in silence every time our eyes meet. Oxygen, Willie Mason. Ik ben een groot Costello-fan. Sleep of the Just. Uit eh, het album King of America, een van mijn favoriete albums van Costello. Ik denk eerlijk gezegd dat zijn teksten, het ritme, de beelden die hij gebruikt... van veel groter belang zijn geweest of grotere invloed hebben gehad op mijn schrijven... dan eender welke auteur. Dus vandaar Elvis Costello. The soldier asked my name, did I come here very often? But I thought that he was asking me to in my old coat and hat, and him in his red bonnet. We'd have made a lovely couple, but we never had the chance. Now you say that you've gotta go. If you must, you must. suppose that you need the sleep of the just. Well, it was a powerful day, and there were black crows in the road, and I kept my strong opinions to my chest. I suppose I should have told them that I was on fire for you. When the bus burst into flames outside some place the poets rest. Now you say you've gotta go. If you must, you must. I suppose that. You need the sleep of the just. girl up in a naked light and said, Oh no, not again. He even looked like a brother in the army, but she never mentions him. will be tucked up in his bed tonight with his dirty pictures gone some mother's know, or is an immaterial girl. Now she's pinned up upon on the barracks wall in her hometown. All the soldiers taking turns with their attentions. And as they speculate what she'd look like beneath that thin night. His family pride was rising up as he cast his eyes down. Now you say that you've gotta go. If you must, you must. I suppose that you need the sleep. Oh. Dat was Sleep of the Just van Elvis Costello. Gekozen door Ivo Victoria. U luistert naar Casa Luna met vannacht een uitzending... die helemaal gewijd is aan de Libris Literatuurprijs 2012. En we draaien dit uur de favoriete muziek van de genomineerde auteurs. De volgende genomineerde is Michael Bulnes met Het bloed in onze aderen. Met Het bloed in onze aderen heeft Michael Bulnes een historische roman geschreven... over de opmaat naar de Spaanse burgeroorlog. Een periode die net zo chaotisch blijkt te zijn geweest als de oorlog zelf. De roman speelt zich af in Marokko, dan weer in Madrid en vervolgens in Barcelona. Elke plek met zijn eigen cultuur en identiteit, geuren en kleuren. Ik wou heel lang een, uh, een historisch roman schrijven. En dan bij voorkeur zo'n hele dikke waar je in, uh, in kunt verliezen. Omdat het voor mijn gevoel een bladzijde op 100 duurt voordat je gelooft dat iets zich daadwerkelijk in die tijd afspeelt. En toen heb ik gekozen voor een, een periode in de, de, Spaanse geschiedenis... omdat mijn, eh, mijn moeder is Spaanse. Een groot deel van mijn eh, familie van mijn moeder heeft iets te maken gehad met, eh, met de Spaanse burgeroorlog. En ik ging een beetje op zoek naar ja, de wortels daarvan. Een beetje te begrijpen hoe dat allemaal ontstaan was. En zo kwam ik uiteindelijk terecht in een periode in de jaren twintig... waar ik ja, aan begonnen ben. En op een gegeven moment was ik zover dat ik niet meer kon ophouden. Michael Bulnes is behalve Nederlands dus ook gedeeltelijk Spaans. En dat horen we terug in zijn muziekkeus voor het Nederlandse nummer heb ik gekozen voor Twilight Zone van de, van de Golden Earring. Eh, vroeger zat ik in een, eh, in een hardrock bandje, eh, toen ik nog een jaar of 17, 18 was. En dit was echt ons lievelingsnummer. a.m. fear is gone. a.m. The still warm. Twilight Zone. Als Spaans nummer heb ik mm, het nummer El eh, Universo Sobre gekozen van, eh, van de band eh, Amaral. Een nummer dat ik ontzettend veel hoorde toen ik in Spanje aan het schrijven was. Universo sobre mi van Amaral. De Spaanse keus van Miquel Bulnes, auteur van het boek Het bloed in onze aderen. En, last but not least, Jan van Looy met Ik Hollywood. Jan van Looy duikt in het hart van de Amerikaanse mythen. Het leven van hoofdpersoon Louis Peters volgt op het eerste oog het vertrouwde patroon van The American Dream. Peters gaat van wees tot Hollywood-magnaat. Aan de hand van het levensverhaal van Peters worden de eerste decennia van de filmindustrie en de bloei van de stad Hollywood geschetst. Ik heb al heel lang gedacht van dit boek moet ik schrijven gewoon omdat ik een eh, intense belangstelling had voor Hollywood, maar ook voor de rol van fictie in onze cultuur. En daar kon je in die setting, in die omgeving toch heel goed mee spelen, vind ik als schrijver. Jan van Looy over zijn drijfveer om Ik Hollywood te schrijven. En sluit zijn muzikaal menu daar een beetje op aan? Eight Miles High van The Birds. Eh, ik, ik, heb er altijd iets gehad met eh, de gitaarmuziek. Ik speel zelf gitaar en daarbij ook iets met de psychedelische sfeer die toen begon in 1966, toen dat nummer werd eh, uitgebracht. Dus uh, het heeft mij altijd iets gedaan. I'm the Walrus van Beatles is ja, een van die nummers die ik al heel vroeg kende. Omdat die als jingle werd gebruikt op een programma op de Belgische radio. Dat nummer zit er bijna in mijn onderbewust. En zeker in deze versie vind ik het heel goed. Met die uh, legendarische stem en die knettergekke tekst. Dus uh, altijd een favoriet van mij geweest. I Am the Walrus van de Beatles uit 1967. Hier in de versie van Anthology 2. Het is bijna tijd om de luiken van Casaluna te sluiten. We draaien nog één plaatje. En dat is Second Life Replay, gekozen door Jan van Looy. The Soundtrack of Our Lives heet deze groep. Een, een Zweedse groep met... Eh, Second Life Replay, dat is ook een soort replay van de psychedelische muziek van eh, de Birds en consorten. Het eh, is een soort, ja, een, een heel vreemde groep met veel elementen van de 60s muziek die ik eh, heel goed vind. held myself today for second life replay. I killed myself today. I had too many lives. I did it to survive. So I killed myself today. But some Ja, dat was het weer. De Libris 2012 in Casaluna. Morgen zijn we er weer en dan zit hier Govert van Brakel. Hij praat met professor Dr. Huberts over integriteit in politiek en bestuur. Ik wens u een hele goede nacht. grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV.